Morat Wakili met het NOS-journaal. Het subsidiepotje voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is voor dit jaar al op, meldt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal bedroeg het budget voor dit jaar 71 miljoen euro. Daarvan konden zo'n 22.000 kopers profiteren. Iedereen die een elektrische auto koopt tussen de 12 en 45.000 euro komt in aanmerking. Voor tweedehands auto's geldt de regeling ook. In dat subsidiepotje zit nog 3,7 miljoen euro. Het omstreden plan van Suriname om een ambassade te openen in de Israëlische stad Jeruzalem staat op losse schroeven. Tijdens een onrustige parlementsvergadering is forse kritiek geuit. Vicepresident Brunswijk zei dat er nog geen regeringsbesluit is... terwijl minister van Buitenlandse Zaken Ramdien het plan gisteren als feit presenteerde. Een partijgenoot van Ramdien dreigde vandaag uit zijn fractie te stappen... als er inderdaad een ambassade wordt geopend in Jeruzalem. Ook door de Surinaamse Islamitische Vereniging is verontwaardigd gereageerd. Die vraagt de regering af te zien van het plan. Het was fout van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... door in geheime berichten kwalificaties te geven... over politieke partijen als de PVV en DENK. Dat schrijft minister Jesselgus van Justitie aan de Tweede Kamer. Begin deze maand werd bekend dat de NCTV informatie over politieke partijen verzamelde... en die deelde met onder meer de politie. Schiphol en de vakbonden maken morgen meer bekend over de afspraken die zijn gemaakt om iets te doen aan de problemen op de luchthaven. Vandaag bereikten de partijen op hoofdlijnen een akkoord over het verhogen van de lonen en het verlagen van de werkdruk. Daardoor is een staking voorlopig van de baan. En dan het weer. Vannacht houdt het noorden kans op buien. In de rest van het land wordt het droog.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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow, and eventually it set me free. Have you ever? out like being somebody else.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 You the type to spin when it boom. Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do, girl? Cause I've been waiting I will pick up all your calls on site. You can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip aside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she might have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, baby, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta you out before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out then maybe I'ma break a check out and bust your neck down, but I gotta bust before I come.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 I guess, I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding Bullshit I in myself Me and my selfish appetite I did not need your help Now it's just me, myself and I La la la la la la la la Now it's just me, myself and I La la la la la la la la Now it's just me, myself and I Yeah.